het hele jaar hard je werken. Maar één keer in het jaar dan ben je vrij. Dan gaan we eens een keertje met vakantie. En Spanje is een ideaal voor mij. Je pakt je koffer en je stapt al in het vliegtuig. En die vlieg je richting Middellandse Zee. Want daar ligt een heerlijk zonnig land in Spanje. Je neemt alleen je handdoek en je zwembroek mee. Olé, olé.